Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor etnische zuivering in het noorden van Gaza. In het gebied zijn mensen al bijna een maand van de buitenwereld afgesloten. Israël laat al die tijd vrijwel geen humanitaire hulp binnen... waardoor tienduizenden mensen geen eten en water meer hebben. Ondertussen voert het leger zware bombardementen uit. Inwoners zijn opgeroepen om naar het zuiden te vertrekken. Volgens Israël is de belegering nodig om te voorkomen dat Hamas zich kan hergroeperen in het noorden van Gaza. De Indonesische marine begint morgen een vijfdaagse oefening samen met Rusland. Volgens Indonesië komen er Russische oorlogsschepen en een helikopter naar de Javazee. De nieuwe Indonesische president Prabowo wil de banden met Rusland aanhalen... al blijft zijn land neutraal in de oorlog met Oekraïne. In juli ging Prabowo ook al op bezoek bij president Poetin... Rusland is niet het enige land waarmee hij de betrekkingen wil verbeteren. Prabowo ging ook al naar Frankrijk en Turkije. Abdina Geye heeft de marathon van New York gewonnen. Hij is de eerste Nederlandse man die de prestigieuze marathon op zijn naam schrijft. Nageye liep in de finale in Central Park weg bij de Keniaan Evans Chebet... en won in 2 uur 7 secondes en 39 honderdste. Vanmiddag zijn drie eredivisiewedstrijden gespeeld. NEC boekte zijn op één na grootste overwinning in de eredivisie. In de Goffert in Nijmegen werd over FC Groningen heen gewalst. Het werd 6-0. Sparta wist het zesde thuisduel niet te winnen. FC Utrecht won op het kasteel vrij eenvoudig met 4-1. Na het begin van de middag eindigde de 14e IJsselderby in Deventer... tussen Go Ahead Eagles en Pek Zwolle in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. Het weer. Vanavond koelt het flink af. Op de koudste plaatsen kan het een graad vriezen. Er kan ook nevel of mist ontstaan, vooral in het oosten en zuidoosten. Morgen opnieuw een zonnige dag bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden.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 I got my mind. money what you read now. When right I'll take the rough ride And trust the heart's guide Oh, I know So many places to go I tell you when it feels right I'll choose the darkness daylight saw the day rise I saw the sun climb upon the cross Session.